De eerste week van augustus is er weer feest in Dedemsvaart. Jong en oud trekken erop uit, hebben geld bijeen gespaard. Van heinde en ver komt men dan naar hier en maken in Dedemsvaart veel plezier. Varia, varia, Dedemsvaria, varia. Festiviteiten van A tot Z in de Faria. Iedereen heeft de grootste pret, het is Varia. Vijf dagen lang is het hier groot feest, zoals het elders nooit is geweest. Varia, Varia, Dedems, Varia, Varia. wil net als vroegere dagen de zweefmolen in. Oma zei je moet mij niet vragen, in zo'n bakkie kom ik er niet in. In de wielerronde had Kees een strop, want Jansen Toma trof hem recht voor zijn kop. Varia, varia, hem varia, varia. de rozenkoningin met twee hofdames Faria. Lopen dagelijks door de straten, het is Faria. Is men dan ergens een spel aan het doen? De winnaar beloont ze dan met een zoen. Faria, Faria, hem Faria, Faria. Het marktplein is het kermisparia. In de straten staan leuke kraampjes, het is varia. Waarom van Deden blaast erop los. Zijn standbeeld staat aan de markt heel trots. Varia, varia, Dedems, varia, varia. Varia, varia, dedem, varia, varia.